Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Donorkind karbaat inzien. De stukken zijn ondergebracht bij het Radboud UMC in Nijmegen. Karbaat kwam in opspraak omdat bleek dat hij als directeur van de kliniek... met zijn eigen sperma tientallen kinderen verwekt zou hebben. Onderzoekers raden kinderen af om hun dossier op te zoeken... omdat er grote twijfels bestaan over de betrouwbaarheid. Karbaat zelf is inmiddels overleden. Onderhandelaars van de Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de eerste dag van de onderhandelingen over de brexit achter de rug. De gesprekken waren constructief, zeiden beide partijen. Ze zeggen dat er een goede basis is gelegd voor de verdere onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. De problemen op het spoor lijken vrijwel overal voorbij. Eerder vandaag waarschuwde ProRail dat door het warme weer storingen konden ontstaan. Op verschillende plekken dreigde de dienstregeling daardoor vast te lopen. De grootste problemen waren vandaag rond door een defecte trein. En ook in de omgeving van Den Bosch ging het mis. Door de hitte zetten de rails uit, waardoor ze kunnen gaan kronkelen. En ook bruggen en elektronica zijn volgens ProRail extra kwetsbaar bij warm weer. Star Wars-actrice Carrie Fisher had sporen van cocaïne, heroïne en MDMA in haar bloed toen ze in december plotseling overleed. Of de drugs haar fataal zijn geworden, zoals haar dochter vermoedt, kan de lijkschouwer niet zeggen. Fisher was onder meer bekend van haar rol als prinses Leia in Star Wars. Ze overleed op 27 december op 60-jarige leeftijd. Een dag later overleed ook haar moeder, actrice Debbie Reynolds. Fisher kampte al sinds de jaren 80 met drugsverslavingen. Het weer. Vanavond blijft het in vrijwel heel het land nog warm. Het koelt vannacht af tot 16 tot 18 graden. Morgen wordt het in de noordelijke helft van het land minder warm met zo'n 21 graden. In het zuiden kan het nog 30 graden worden.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 En er zit van alles tussen. Zeker iets van je, eh, voor jou gaat bij. Eh, ik zie staan, eens even kijken, Ennio Morricone, The Touchables. Ik zie staan uh, Pirates of the Caribbean. Uh, de muziek van James Horner. Le Dernier Loop. Eh, Life of Pi, Shall We Dance. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Shall We Dance is een mooie mee te beginnen naar de klok van Als je er klaar voor bent, zit je klaar, trek je dansschoenen aan en ga maar los. deze spetterende opening uit de soundtrack Shall We Dance... een film met in de hoofdrol Richard Gere en Jennifer Lopez en Susan Sarandon. Elke dag ziet de uitgebluste advocaat John Clark... gespeeld door Gere, op weg van werk naar huis... een melancholiek kijkende vrouw, gespeeld door Lopez... voor het raam van een dansschool staan. Het doet hem... Het doet in, in deze overdreven zoete remake van een Japanse film Shall We Dance' besluiten om zelf te gaan leren stijldansen. Terwijl zijn vrouw studenten hem van overspel verdenkt, vindt hij zijn levenslust terug. De leukste momenten in deze film zijn voorspelbaar en worden vooral gespeeld door de bijrolacteurs, met name Stanley Tussie als salsa-danser en Anita Gillette als dansschooldirectrice. Maar een leuke film, een feel-good movie, dus voor de vrijdagavond om half negen, SBS 9. En daarom een nummertje nog, Under the Bridges of Paris. Ik zou zeggen, schenk de wijn maar voor steen. En uit de soundtrack uh, Shall We Dance nog eentje. En dat is eentje Moon River. Een heel bekend deuntje. Eh, als ik zo naar buiten kijk zie ik de maan nog niet. Maar nog even, nou, nog bijna langs de dag. Dus het duurt niet zo gek lang meer. 11 uur zou, die dan, zou het dan donker zijn? We gaan het merken. Moon River. In 1 minuut en 2 seconden. film die altijd eh, meerdere keren per jaar op televisie is. is de film Gran Torino. Het verhaal nadat zijn vrouw is overleden... wordt het humeur van Walt Kowalski, gespeeld door Eastwood... een Koreaans veteraan, gepensioneerd fabrieksarbeider... en racistische knorrenpot op de proef gesteld. Zijn kinderen willen hem in een verzorgingshuis stoppen... en een piepjonge pastoor komt steeds vragen of hij wil komen biechten. Wanneer zijn Aziatische-Amerikaanse buurjongen Fang... zijn mooie klassieke fort eh, krant probeert te stelen... krijgt Walt het ook nog aan de stok met de lokale jeugdbendes. In Clist, Clint Eastwood regisseerde zichzelf op 78-jarige leeftijd in deze film. De muziek is van zijn zoon Kyle Eastwood, een bekende jazzmuzikant. En ik zit even te kijken, krant Torino, hier heb ik hem. En de muziek Clint Eastwood, eh, Kyle Eastwood en eh, Michael Stevens. Gran Torino, mooi. whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and better dreams grow. Heart locked in a grind Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are oh, old, they shine with the things I've known and breaks through the trees is sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong to you along in your skin wandering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, a heart locked in a Gran Torino beats a lonely rhythm. Oh night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. This sparkling, your world is nothing more than all the tiny things. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through ran to Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked and ran to Beats a lonely rhythm all night long. beats lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all muziek is emotie. En dat vind ik wel heel duidelijk in dit nummer Gran Torino eh, verwerkt zitten van eh, Kyle eh, Eastwood. En gezongen door Michael Stevens. En in het begin ook nog gesproken door Clint zelf. Uh, Torino. Mooie auto trouwens, die Gran Torino. Dan komen we bij een, een echte... Nou, nee, dat moet ik niet zeggen. Gran Torino is ook een goede film. Maar er is verschil tussen films. Je kan een drie sterren, vier sterren of vijf sterren film zijn. En de volgende soundtrack is een vijf sterren soundtrack. Life of Pi. Een film van Eng Lee. Uh, ja. Het, boek The Life of Pi van de Canadees Jan Martel... werd door velen onverfilmbaar geacht... wegens het dramatische beperkte gegeven... een jonge schipbreukeling dobbert ruim een half jaar in een sloep op zee... vergezeld door een tijger. Maar Lee heeft er iets prachtigs van gemaakt. Niet alleen de geanimeerde tijger, ook de zee, vissen en de sterren zien er verbluffend mooi uit in die film. Zeker in 3D verstilde spektakelfilm is ode aan de verbeeldingskracht... of een pleidooi voor een spirituele blik. Net wat je zelf als kijker wil. Oscars voor de regie, camerawerk, muziek en special effects. Nou, meer lovende dingen kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dus we gaan gewoon luisteren naar de Life of P... mits ik die heb meegenomen. Ja, heb ik. Uh, Pies Lullaby. கண்ணே கண் gecomponeerd door Michael Dana en gezongen eh, door Bombay Yaisra. Uh, prachtige stem. Ja, heel mooi. Dat is ook dit nummer. Pondicherry. Kort nummertje. En je luistert naar CFM Cinema en we draaien muziek uit de film The Life of Pi. En dan kom ik bij het nummertje, een van de mooiste nummers van de hele soundtrack, Chim Sum. bijzondere film, bijzondere soundtrack. Het eh, draait momenteel op televisie volgens mij. Eh, laatste nummertje, First Night, First Day. Prachtig nummer ook. Nou, eigenlijk, ik zei het reeds al, alle nummers van deze soundtrack zijn meer dan de moeite waard. Aan een rijkdom aan klanken en instrumenten. tot zover deze bijzonder fraaie soundtrack van de eh, Michael Dana Life of Pi. En ik zou af en toe tussendoor een nummertje draaien uit de film... wat altijd de moeite waard was. En dan kom ik bij eh, James Horner... die helaas al een jaar of wat over, geleden overleden is... ten gevolge van een vliegongeluk. Eh, e-, een, uit zijn laatste, een van zijn laatste soundtracks... Little Wolf uit Le Denier Loupe. van James Horner. Dan komen we bij een, eh, componist die eigenlijk eh, heel vaak in eh, dit soort filmmuziekprogramma's zit. Ik moet even kijken waar ik hem heb staan. Ennio Morricone. Ik dacht dat ik er iets van meegenomen had vandaag. Ik weet het bijna zeker. Dus even kijken waar ik dat gezet kan hebben. Ja, ik heb hem gevonden. Het dat is een bijzonder nummer. Dat is het nummer eh, The Straight of Righteous. En het komt allemaal uit de film The eh, Intouchables. Een film uit 1987. En ik zie dat in 2012 deze nieuwe cd-box is uitgebracht. Met de eerste cd-box uit 87 was 39 minuten. En de nieuwe box uit 2012 bevatte 113 minuten en 12 seconden. Muziek uit deze prachtige film. Twee hele bijzondere nummers. Eerste nummer. zo dat uh, Morricone eh, in 1987 zijn tweede Academy Award nominatie eh, kreeg. Maar hij heeft hem niet gewonnen omdat hij toen ging naar Ruichi Sakamoto en David Byrne... voor hun score van The Last Emperor. Ook een hele mooie score natuurlijk. Ik zie overigens net staan dat die CD-box maar 3500 exemplaren bevat. Dus zie hem ooit ergens liggen. Het is een zwart hoesje met de Intouchables op de voorkant. En er zijn er maar 3500 van gemaakt. Dus eh, eh, waarschijnlijk wel een verzamelaars item. Zeker als je liefhebber bent van Ennio Morricone en alles compleet wil hebben. Nog één nummertje, Death Theme. grote meester, zou ik bijna zeggen. Je, de echte specifieke Ennio Morricone sound zit hier natuurlijk in verwerkt. Eh, e-, even om de, zinnen te verzetten, zou ik bijna zeggen. Iets heel anders. Ik zou tussendoor wat muziekjes draaien van, eh, eh, uit films die grappig zijn of gewoon leuke muziek. dat is natuurlijk dit nummertje. B-Movie Orchestra, I Want It All. Sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, eh? natuurlijk de B-Movie Orchestra met I Want It All. En als je dit film bekijkt, staat op YouTube aardig filmpje van de B-Movie Orchestra. I Want It All. Eh, de dames hebben nog wel een leuk bewegingspatroontje, zou ik zeggen. En even kijken wat we nog meer... Oh, we hebben de Shawshank, Shawshank Redemption nog niet gehad. Ja, dat moeten we natuurlijk wel draaien. Uh, Lovely Rachel. Rachel. film is eh, eh, woensdag 21 juni voor de zoveelste keer op televisie. The Shawshank Redemption, een mooie film. Gevangenisdrama. Uh, eh, naar een kort, kort verhaal van Stephen King. Met onder andere Tim Roberts, Morgan Freeman. Nou, prachtig film. Iedereen al honderd keer gezien. Mooie muziek ook. Even kijken, wat doen we hierna? Nou? Oh ja, de aftitelmuziek maar is, Dat is altijd wel mooi. Shawshank Redemption. Dan kom ik bij een film die nu in de bioscoop draait. The Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Eh, dit is een heel bekend nummer. de, titelmuziek. Dead Man Tell No Tales. film The Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. En de muziek is natuurlijk van, eens even kijken wie dat ook alweer gecomponeerd wordt. want dat ben ik eigenlijk kwijt. Een foutje natuurlijk. Oh ja, Geoff Zanelli. Eh, ik zie dat eh, het, alweer naar de klok van 11 uur loopt. Dus dat betekent dat we met één muziekje afscheid kunnen nemen. Dat is eh, Dans la Maison, themamuziek. geluisterd naar CFM eh, Cinema. Ik zou zeggen de ene laatste aflevering van het, cinema-programma. Want eh, ja, ik heb het vier jaar gedaan. Ik heb er heel veel plezier gedaan. Maar eh, ja, altijd voor andere dingen zou ik zeggen. We hebben geluisterd naar filmmuziek, mooie muziek, uh, bekende muziek, onbekende muziek. Maar het was in ieder geval genieten. Zeker op deze mooie zomeravond. Ik zou zeggen, blijf nog even genieten van het mooie weer. Misschien zit je in de tuin, Lekker met een glaasje erbij.